van de vele, vele, vele uitvoeringen van dit prachtige nummer I Will Wait For You. Vandaag toch maar mooi even Connie Francis aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je me gezelschap houdt tot 12 uur, want daar is ook alle reden voor. Want ik heb hartstikke lekkere muziek voor je meegenomen naar de studio en ook een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Dus Stay tuned. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Ik heb muziek in de aanbieding van El Cooper.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 Althans een tekstje in een lied. Rob de Nijs en foto van vroeger. En inderdaad, Ivanhoe is wel van heel lang geleden. Daar hoorde je El Cooper met Jolie hier in de show. Straks een mooi onderwerp. We gaan praten met Johan Brouwer. Hij is huisarts en hij doet alles met AI. Althans, hij heeft er een beetje verstand van. Een beetje veel. En we gaan het er straks over hebben. Ik licht het zo meteen even toe. Na deze onder andere van de Backstreet Boys. something that'll make you smile. I don't have a fancy car to get to you. I walk a thousand miles. I don't care if he buys you nice things. Does his gifts come from the heart? I don't know. But if you were my girl. Tell me your problems, I'll try my best. te mentir, tu m'attires et c'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, tes délices, tes désirs, tes supplices, je vois vraiment pas où ça nous mène. Je te veux toi, je veux pas un faux, pas de contrefaçon. Je veux pas te rendre pour prendre un autre, je veux pas te vendre pour une ou deux fautes. Je veux tes mots, je veux ta peau, c'est jamais trop. Je te veux plus changer ta vie, j'ai veux un autre un peu plus joli. Je ne veux pas, je ne veux plus, jamais voulu. Et puis t'es qui, je te connais pas. T'as dû rêver, ce n'était pas moi. Les confusions, tu les connais, elles sont tombées. j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Je ne sais pas. Ja. Wat hebben we allemaal te geven volgens de Backstreet Boys? Nou ja, volgens Joyce Jonathan weten we het ook niet hoor. Je ne sais pas. Hier bij eh, ZVL op deze zondagmorgen. Uh <laughs> ja. Het is een beetje laat vannacht voel me een beetje brak. Ik hoop niet dat je het merkt. Maar eh, gelukkig hebben we hier koffie. Lekker sterk. En uh, eh, mini gevulde koekjes. Dus het zit helemaal goed vandaag. En ik hoop bij jou thuis ook. Misschien ben je aan het ontbijt, laten ontbijt of de vroege brunch. In dat geval smakelijk. En eh, ja, leuk dat je dat doet op dit tijdstip. En dat ik daar een soort van gezelschap bij ben. Straks, over een minuut of zes, zeven praten we met eh, Johan Brouwer. Hij is huisarts. Tere Cox praat met hem over een mooi onderwerp. De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie namelijk gaan razendsnel. Ook in de gezondheidszorg groeit het enthousiasme en wordt AI steeds verder ingezet. Wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk van een eh, physician, een assistant?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 Dus, en de keizer was ervoor met Jasmine. Heel mooi. Tijd voor ons eerste ontwerp in de show. We gaan je een beetje bijpraten. Hier is mijn collega Tera Cox. De huisarts en de patiënt, de ontwikkelingen. Wat is er allemaal veranderd de laatste jaren? En wat is de rol van AI, oftewel AI? Johan Brouwer praat ons bij. Johan, je hebt het heel druk. Toch nog even tijd voor ons vrijgemaakt. Zeer gewaardeerd. Welkom hier. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Eh, ja. Even bij het begin beginnen, eh, want we gaan terugblikken op eh, de huisarts en wat ze allemaal doen. Heb je altijd al huisarts willen worden? Nee. Oh, vertel. <laughs> nee, ik, eh, ehm, ik kom wel uit een medisch gezin. En ehm, ehm, het was nooit mijn plan om, om dokter te worden. Dat is gewoon een per toeval zo gekomen. Dat was een bijbaantje in het ziekenhuis. Ik vond het heel leuk om eh, mensen... Eh, dat ging meer over eten en drinken brengen. En toen wilde ik meer. Toen zag je alleen maar blije mensen natuurlijk. Nou als je aankwam mensen, met dat woord mensen zorgen. En, en ik wilde mensen ook meer beter kunnen maken, zeg maar. Dus dat was het romantische idee wat ik had. En toen ben ik zo eigenlijk dus eh, de geneeskunde ingerold. Mooi. Ehm, dus de aantrekkingskracht was eigenlijk het zorgen voor. Ja. Ja. ja nou, heel eh, mooi, mooi motief. Als we de laatste jaren in ogenschouw nemen, veel veranderd. Uh, eh, huisartsenpraktijk, de huisartsen, maar ook de patiëntenpopulatie. als we ze alle drie eventjes belichten, wat vind jij is er veranderd aan de patiëntenpopulatie of aan de patiënt? Want die zijn natuurlijk ook een afspiegeling van de maatschappij. Ja, zeker. Nou ja, wat, wat ik dan merk, ik heb dus een praktijk in Vlaardingen, in de Holing. Ehm, en ehm, wat ik zie, een toename aan vergrijzing. En een steeds eh, diversere eh, patiëntenpopulatie. Dus het gaat van hoogopgeleid naar laagopgeleid, van, eh, van autochtonen, allochtonen, als ik dat mag zeggen. Ehm, van jong en oud, maar vooral bij ons wat, wat meer oudere populatie. Oud. Dus dat is in ieder geval een, een verandering die je de afgelopen tijd ziet. Mensen worden ouder. Dus dat is op zich natuurlijk wel gewoon goed. Hè? Eh, maar dat, dat brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarentegen is ook de, ja, de, de medische sector staat natuurlijk niet stil. Dus er zijn ook steeds meer mogelijkheden. Hè? Dus eh, we kunnen steeds meer. Eh, mensen zijn ook steeds beter geïnformeerd. Je kan dat van vragen. ja, ze zijn in ieder geval geïnformeerd. Of ze denken soms beter mhm. geïnformeerd te zijn. Dat weet ik niet precies. Dat ja. laat ik aan jou om dat te beoordelen. Maar misschien zijn ze ook kritischer of meer, veel eisender? Merk je dat ook in de huidige ehm, maatschappij? Ja, het ligt een beetje aan hoe je er naartoe kijkt. Kijk, er zijn natuurlijk collega's of nou ja, goed, eh, mensen die zeggen, die denken van dat een, huisarts het niet prettig vindt als je zelf dokter Google geraadpleegt. <laughs> of eh, artificial intelligence gebruikt. Want tegenwoordig is het veel ChatGPT eh, ja. wat mensen gebruiken of TikTok, waar ze hun medische informatie vandaan halen. Daar kan je je vraagtekens bij zetten. Maar ik vind het altijd wel fijn om eh, dat wel te weten en dat wel erover te hebben. Want A, ze hebben er al over nagedacht. En B, dan kan ik ook in ieder geval een, een zorg en angsten wegnemen. Hè? En ik vind het wel fijn dat mensen zich een beetje actief bezighouden met hun gezondheid. Want dan krijg je een gelijkwaardiger gesprek. Dan dat iemand tegenover je gaat zitten en die zegt, nou ja, ik heb hoofdpijn, zoek het maar uit dokter. Hè, dus dat, ik vind ergens, vind ik het niet ergens mensen een beetje zelf een research doen. Maar dan denk ik wel van, dus onze taak om ook op te wijzen wat dan wel betrouwbare websites zijn. Zoals thuisarts.nl, daar, daar, zit heel veel op. Moet ik naar de dokter, dat is een voorbeeld. Hè, van, van, van digitale mogelijkheden ehm, waar je hele goede, betrouwbare informatie af kan halen. De huisarts zelf. Is het even leuk allemaal? Of zeg jij, ja, ik moet ook wel eens tijd besteden aan dingen die ik eigenlijk, ja, die ik eigenlijk niet zo prettig vind. Kijk, elk vak heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Uh, er is veel administratie. Ehm, er zijn veel, en dat is ook veel vanuit eh, de, de, de wetgever, zeg maar, die ja, elk jaar lijkt het weer iets nieuws verzint voor een praktijk. De zorgkosten reizen natuurlijk wel de pan uit, dus misschien zal op enig moment de stofkam er doorheen gehaald worden. Eh, hoe zie jij de toekomst? Nou, ik, ik denk die, met die zorgkosten, ik denk dat er ook heel veel op overheid eh, bezuinigd kan worden. Hè? Voor mensen die nog nooit in de zorg hebben gewerkt, maar wel aan de zorg. En die dan dingen verzinnen als een, eh, nou ja, we moesten laatst een valpreventie op gaan tuigen. Ehm, en dat had dan iemand verzonnen bij het Zorginstituut. En dat, dat zou dan een huisartsstaak moeten zijn. Nou, dat kost ons dan weer een uur per patiënt. Dus de oplossing is eigenlijk, eh, praat ook eens met die huisarts. Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Ik wil je hartelijk bedanken, Johan Brouwer, voor het delen van jouw ervaringen in de veranderingen bij de huisarts.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 Samen naar het heerlijke droom. schepper, vindt daar vrede. Zieke, gij kent geen pijn. Daar wordt geen strijd gestreden. Daar waar mijn broeders nog zijn. patrão. Een prachtig lied van Paul de Leeuw en André Hazes. Waarbij André Hazes toch wel een beetje lijkt op Willy Alberti als je dat zo hoort. Hè? Droomland hier in de show bij ZVL. En je hoorde natuurlijk Shirley Bessie. Veel pluimen, veel eh, luchtverplaatsing samen met Yellow. The Rhythm Divine prachtig hier allemaal in de show. Straks over een eh, drie kwartier hebben we een reportage van Jeroen van Gent.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 Tegenwoordig eh, zingen voor luchtvaartmaatschappijen en kattenbrokjes. Dus die zijn ook niet voor de poes, zal ik maar zeggen. Je hoorde inderdaad dus Perry En Jonathan King met Everyone's Gone to the Moon. Een lied dat eigenlijk totaal onnavolgbaar is. Je zou eens even de tekst moeten opzoeken eh, op internet. En dan eens kijken en proberen te doorgronden wat er nu eigenlijk staat. Want wat betekent nu chocolate covered cream? ja, geen idee. Nou, hij heeft meer van die gekke liedjes gemaakt, Jonathan King. En zo nu en dan hoor je eh, zijn stem hier in de show. Hier in de zondagmorgen van ZVL. Things like this can always take a little time. I always thought be together down the line. We start to fight and can't get over what was said. Cause you see black and white, and I see red. een van, van dit eh, prachtige werk van Cindy Lauper. Daarom hoor je het hier in de show. Aan het einde van het eerste uur van de show, nog morgen van ZVL. Zo meteen uh, wat reclame en ehm, wat nieuws. En eh, daarna ben ik bij je terug bij het tweede gedeelte van de show. Dus gaan we een beetje meer tempo maken, want... We verwachten dan dat je wel een beetje meer actief bent hè, op deze zondagmorgen. Dus blijf bij me, blijf bij ZVL. VL. En tot sluit van dit prachtige uur, Billie Eilish. When the party's over. Nou, dat is nog lang niet zover. Dat duurt nog een uur. Dus, stay tuned.